Het gaat om bureaus in Terneuzen, Goes, Vlissingen, Middelburg, Oostburg en Henkentzand. Alleen het bureau in Terneuzen is afgesloten. De inhoud van de brieven wordt onderzocht. Niemand is in quarantaine geplaatst. De agenten zijn gewoon doorgegaan met werken. De Zeeuwse politie heeft geen idee wie er achter de brieven zit en onderzoekt de zaak. Op basisscholen komt steeds meer hoofdluis voor, ondanks een betere controle van de leerlingen. Vergeleken met 15 jaar geleden is het aantal kinderen met hoofdluis ruim verdubbeld. Een kwart van de ondervraagde ouders zegt dat hun kind afgelopen jaar hoofdluis had. Volgens het landelijk steunpunt Hoofdluis is er geen duidelijke oorzaak voor de flinke stijging. Ouders krijgen het advies om vaker thuis hun kinderen te controleren op luis. Rond de risicowedstrijd SC Cambuur eh, Rode JC zijn afgelopen zomer grote fouten gemaakt. Dat blijkt uit een rapportage van het auditteam voetbalvandalisme. Na de promotiedegradatiewedstrijd raakten bij rellen 25 politiemensen en 7 medewerkers van Cambuur gewond. Volgens het auditteam schoot de samenwerking tussen gemeente, politie en club tekort. Tijdens de wedstrijd werden niet alle toegangshekken bemand en verder was er in het stadion geen alcoholverbod en waren vluchtwegen geblokkeerd, dat schrijft het auditteam. In Nepal is een Nederlandse toeriste tijdens het raften om het leven gekomen. De vrouw van 32 voer in een rubberboot op de snelstromende Kandaki-rivier. In de boot zaten ook zeven andere buitenlandse toeristen en vijf Nepalese gidsen. Zij bleven ongedeerd. De rubberboot sloeg om bij het dorp Binamare, zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu. De Nepalese autoriteiten onderzoeken het ongeluk. Het weer verspreidt over het land buien, soms met onweer, ook af en toe zon en maximaal rond 10 graden.